Dit is Maud Schreurs met het nws Journaal. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken komt morgen naar het huis van de Turkse consul in Rotterdam... om campagne te voeren voor een referendum in Turkije... dat president Erdogan meer macht moet geven. Eerder bood een restauranteigenaar in Rotterdam aan de bijeenkomst in zijn zaak te houden. De eigenaar staat op de lijst van Denk op de 15e plaats. De Nederlandse regering ziet niets in het bezoek van de minister, maar kan hem niet weigeren... Alleen de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb kan een optreden tegenhouden met een beroep op de openbare orde. Als Marine Le Pen president van Frankrijk wordt, zal ze aftreden als het haar niet lukt het land los te koppelen van de Europese Unie. Dat zei ze in een gesprek met onder meer NRC Handelsblad en journalisten van enkele andere Europese media. De leider van het Front National zal naar verwachting de eerste ronde van de presidentsverkiezingen winnen met meer dan 25 van de stemmen. In de peilingen ligt ze op kop. Maar in de tweede ronde zal ze het volgens de voorspellingen afleggen tegen haar belangrijkste uitdagers. De vrijzinnige en Europa-gezinde liberaal Emmanuel Macron of de conservatieve oud-premier Fillon. De Amerikaanse schrijver Robert James Waller is overleden. Hij werd wereldberoemd met de roman The Bridges of Madison County. Het boek gaat over een kortstondige romance tussen een fotograaf en een ongelukkige getrouwde vrouw op het Amerikaanse platteland. Het werd een van de grootste bestsellers van de 20e eeuw en werd later verfilmd met Meryl Streep en Clint Eastwood in de hoofdrol. Robert James Waller was 77 jaar. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Vitesse won op eigen veld met 5-0 van Sparta. Het weer vannacht droog, het koelt af naar zo'n 2 graden. Morgen bewolking, maar ook zon bij een graad of 13.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 En Dennis kiest ook echt weer zo'n regenplaat uit. We krijgen lente. Afgelopen woensdag. Er is in geen tijden zoveel regen gevallen. En hij over met een regenplaat. Gelukkig is het de knapste man van de radio. Geloof je het niet? Kijk dat even. CFM live. Zie het live. En hij kan lekker plaatjes draaien hoor. Oi oi oi. Het komende uur. Zandvoorts grootste dansvloer. Waag gerust een dansje. Schenk lekker een drankje in. Trap het gas niet te hard in. Als je onderweg bent. Dit is See It. Praten ze nou gewoon door me heen. Ongelooflijk. Tot een 11 uur. Zie it op jou 106.9. Nou mocht jij. I bet you never thought you'd see that all of us are waiting crazy berserker. babies, get I killed it, it's murder. I speak up, they murmur, and the beat don't stop. Still 187 when the line drops. live in the house. Tot aan 11 uur. De hete house beats. Deep house, future house, EDM. Een vleugje techno, het zit er allemaal in. No party on the weekend. Upstairs, I can out of it. But the shit that you do. So I gotta rock and roll night. Got you burn the pretty shake, choose it like the night. Got the pretty shake, choose it the shake, the shake, the Thank you. just wanna jump, just jump. look at me, I'm falling, falling. Feeling like I'm love blind, taking over my mind. Look at me, I'm falling, falling. Feeling like I'm love blind, taking over my mind.